heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Volgens persbureau Reuters loopt het Egyptische leger... een bedrag van 260 miljoen dollar aan contant geld mis... en een lening van 300 miljoen dollar. Egypte ontvangt jaarlijks anderhalf miljard dollar aan militaire steun van Washington. De maatregel blijft van kracht zolang Egypte geen democratische hervormingen doorvoert, zijn woordvoerder in Washington. Nog voor het einde van dit jaar gaan Nederlandse piloten vliegen met de Joint Strike Fighter. Dat heeft minister Hennis de Tweede Kamer laten weten. De Tweede Kamer moet nog instemmen met de JSF, maar volgens de minister kan het opleiden van de piloten niet worden uitgesteld om te voorkomen dat de vliegers onvoldoende ervaring hebben als de testfase in 2015 begint. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag staat vierkant achter de agenten die afgelopen weekend een Russische diplomaat arresteerden. De politie had de plicht om de kinderen van de Rus te beschermen, zegt de burgemeester. De Rus zou in beschonken toestand zijn kinderen hebben mishandeld. Nederland bood eerder op de dag excuses aan voor de arrestatie, omdat hij in strijd was met diplomatieke regels. De Russische diplomaat is tevreden met die excuses. In Irak is een aanslag gepleegd op een konvooi dat op weg was om de voorzitter van het parlement op te halen. Daarbij zijn zes beveiligers gewond geraakt. Langs de weg naar het vliegveld van Mosul ontplofte een geparkeerde auto met explosieven. De parlementsvoorzitter was op dat moment nog op de luchthaven. Bij aanslagen en schietpartijen elders in Irak vielen zeker twaalf doden. Het weer, opklaringen en het koelt lokaal af tot onder de 5 graden. Morgen in het westen flinke buien met onweer, hagel en veel wind.